Jeroen van Kam met het Journaal. In Kaam in Brabant woedt een zeer grote natuurbrand. De brandweer meldt op Twitter dat de brand snel uitbreidt en dat de bestrijding lastig is. Het gebied is moeilijk te bereiken. Mensen die in de baan van de rook wonen kunnen beter ramen en deuren dicht houden en ventilatiesystemen uitzetten. De brandweer heeft veel personeel en materieel ingezet en komt vanuit de wijde omgeving naar Kaam om de brand te blussen. De tentoonstelling later Rembrandt heeft een record aantal bezoekers getrokken. Ruim een half miljoen mensen bezochten de expositie... die drie maanden lang te zien was in het Rijksmuseum. Op de tentoonstelling waren 100 werken uit de laatste 20 jaar... van de 17e-eeuwse meester te zien. Het is de duurste die het museum ooit maakte, 5 miljoen euro. Alleen de verzekering voor alle werken kostte al 1 miljoen. Er was ook kritiek. Het museum kreeg zo'n 100 klachten binnen van mensen die het te druk vonden. Tienduizenden Macedoniërs zijn vandaag de straat opgegaan in hoofdstad Skopje om te protesteren tegen premier Goreski. Ze willen dat de premier aftreedt vanwege een afsluisterschandaal dat het land in een politieke crisis heeft gestort. Een aantal betogers zou van plan zijn op straat te blijven tot de premier is opgestapt. Goreski, die Macedonië al negen jaar regeert, heeft zijn aanhang opgeroepen voor een eigen demonstratie, morgenavond in Skopje. Treinreizigers in Duitsland kunnen opnieuw te maken krijgen met stakingen. De Duitse Bond van Machinisten zegt zich te beraden op nieuwe acties... na het mislukken van onderhandelingen met spoororganisatie Deutsche Bahn. De machinisten willen meer loon en een kortere werkweek. De stakingen begonnen al in september. Ook de Nederlandse industrie is flink getroffen door de acties. AZ komt volgend seizoen uit in de Europa League. De Alkmaarders wonnen met 4-1 bij Excelsior en eindigden op de derde plaats... omdat concurrent Feyenoord met 3-0 verloor bij PEC Zwolle. De Rotterdammers zijn nu als vierde geëindigd... en moeten net als de Zwollenaren via de play-offs een ticket voor Europa zien te bemachtigen. Ook Vitesse en Heerenveen doen aan de play-offs mee. Het weer, morgen is het bewolkt, dan gaat het regenen. In het zuidoosten komt de regen later en wordt het 18 graden. Maar op de meeste andere plaatsen is het koeler.